Ik hoor de klanken van de muziek, voel de warmte van zonneschijn. Begrijp het zwijgen als ik in jouw ogen kijk. Denk niet wit, denk niet zwart, maar wel in de kleur van jouw groot hart. Elkaar steeds helpen. Een lach en dans. Een zacht gebaar en een heel lief woord. Want dan opent vaak het hart wat het dan hoort. Een gevoel van geborgenheid en ook van veiligheid.